7 uur. Door Almegens met het NOS-journaal. De Amerikaanse ambassadeur in Nederland uit harde kritiek op de Nederlandse defensieuitgaven. Eerder maakt het kabinet bekend de komende vijf jaar 461 miljoen extra vrij te maken. Maar dat is veel te weinig, zegt ambassadeur Piet Hoekstra in de Volkskrant. Het kabinet wil met de extra uitgaven dichter bij de NAVO-doelstelling komen... van 2% van het bruto binnenlands product in 2024... Volgens de Amerikaanse ambassadeur komt dat percentage uit op 1,3 procent. En belandt Nederland in het rijtje van bijna zeven NAVO-landen die het minste uitgeven. GroenLinks-Kamerlid Zini Usdil is opgestapt vanwege een vertrouwensbreuk met de fractie. Hij zat twee jaar voor GroenLinks in de Tweede Kamer. Usdil heeft zich openlijk verzet tegen het leenstelsel. Dat zou niet de reden zijn van de breuk. Volgens Haagse bronnen zou hij stiekem gesprekken met fractiegenoten hebben opgenomen. Het leger van Myanmar heeft zich opnieuw schuldig gemaakt aan oorlogsmisdaden en mensenrechten schendingen, zegt Amnesty International. Het zou gaan om het doden en verwonden van Rohingya-burgers, executies zonder proces en marteling. Eerder zijn al honderdduizenden Rohingya naar Bangladesh gevlucht vanwege het geweld in Myanmar. Op een EU-top e in Brussel zijn de regeringsleiders het niet eens geworden... wie Jean-Claude Juncker moet opvolgen als voorzitter van de Europese Commissie. De voorzitter van de Europese Raad, Donald Tusk, gaat nu inventariseren wie een meerderheid achter zich kan krijgen. Deze kandidaat moet vervolgens door het Europees Parlement worden goedgekeurd. De verhoging van de rente op studieleningen gaat waarschijnlijk niet door. De kans dat de Eerste Kamer tegen het kabinetsplan stemt is erg groot. Nu ex-VVD'er Anne-Wil Duttler zegt dat ze niet overtuigd is van het plan. Zonder steun van Duttler is er geen meerderheid. Met het kabinetsplan zou de rente op studieleningen niet meer vijf, maar tien jaar worden vastgezet. Het weer vandaag vrij zonnig en droog. Vanmiddag maximaal 18 graden bij een zwakke tot matige zuidelijke wind. Later neemt vanuit het westen de bewolking toe... en in de avond is er in het zuidwesten kans op een bui. Morgen meer bewolking, met kans op wat regen, maar wel iets warmer. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate.